Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De VS en Oekraïne zeggen dat een einde van de oorlog afhangt van de wil van Rusland om vrede te sluiten. Dat schrijven Amerika en Oekraïne in een gezamenlijke verklaring op X. Twee landen hebben twee dagen met elkaar gesproken over de toekomst van Oekraïne. Vandaag praten ze verder met elkaar in Miami. Beide landen noemen de gesprekken constructief. Ze zouden het eens zijn geworden over afschrikmiddelen voor een duurzame vrede. De VS sprak dinsdag met de Russische president Poetin, maar daar kwam weinig uit. De oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro van Brazilië... wil volgend jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro is nu nog senator. en zegt dat zijn vader hem steunt. Jair Bolsonaro kreeg 27 jaar cel omdat hij probeerde een staatsgreep te plegen... na zijn verlies bij de verkiezingen in 2022. Hij zit ook vast voor het leiden van een gewapende criminele organisatie. Ondanks zijn veroordeling is Bolsonaro nog altijd populair bij een deel van de bevolking van Brazilië. En drie van zijn zonen zitten in de lokale en landelijke politiek. Premier Pisas van Curaçao komt volgende week niet naar Nederland... voor een congres over de opheffing van de Nederlandse Antillen. Hij noemt als reden de toenemende spanningen tussen Venezuela en Amerika. Ook de premier van Aruba heeft zijn bezoek aan Nederland daarom afgezegd. Beide eilanden liggen dichtbij Venezuela. Bij een ongeluk tussen Ermelo en Elspet is de afgelopen avond één dode gevallen. Bij het ongeval botste een auto tegen een boom. Het voertuig vloog daarop in brand. Een andere inzittende werd uit de auto geslingerd en lag met ernstige brandwonden op de weg. In de eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Excelsior verloor in eigen huis van FC Groningen. Het werd 0-2. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen bij ongeveer 4 graden. Ook overdag af en toe een bui.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage bags. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and tango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home.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 Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid range migraine, cancered membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge.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 I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw.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 A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused served like hell till one day you was found hung dead in a cell.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 Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, what's man. Up, Yo, what's up, money? Yo, ah, we, it was and Raheem at? Lay upstairs, cooling out. Yeah, man. My mom got robbed, man. What? she got hurt. What just happened?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 I don't use a cordless microphone to them. They don't feel real to me. Me need real woman, others built on me. You the prime, on the line, being green box when I couldn't afford to Ford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth, you yell too much about the penny ante. This mechanic so uncanny, X-Men, X-Men. Your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand, and no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.